Volgens de regering weten de groepen dat de overheid niet alle eisen zal overnemen. De belangenorganisaties schreven onder meer in de brief aan het kabinet... dat ze de slavernij-excuses pas zullen accepteren... als er een herstelfonds komt voor nazaten van slachtoffers van de slavernij. Verder eisen ze dat Zwarte Piet verdwijnt en dat het woord neger strafbaar wordt. De regering wil in gesprek blijven met de belangengroepen. Frankrijk en Marokko hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK voetbal in Qatar. Frankrijk won in de kwartfinale met 2-1 van Engeland. Marokko versloeg Portugal met 1-0. De overwinning van Marokko werd in veel Nederlandse steden op straat gevierd... met vuurwerk en toeterende auto's. Later liep het op een aantal plekken uit de hand en moesten ME in actie komen. In onder meer Amsterdam en Rotterdam zijn mensen aangehouden. In Brussel werden agenten door feestvierders bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook bij eerdere WK-wedstrijden van Marokko liepen feesten hier en daar uit op rellen. In de Oekraïnse stad Odessa en omgeving zitten volgens president Zelensky... zo'n anderhalf miljoen mensen zonder stroom... door de Russische droneaanval van afgelopen nacht. Bij die aanval werden twee energiecentrales geraakt. Het regionale bestuur zegt dat mensen die voor de energie in hun huis... helemaal afhankelijk zijn van elektriciteit, beter kunnen vertrekken. Volgens de autoriteiten kan het herstellen van de schade in Odessa... in het ergste geval een paar maanden gaan duren. Nederlands elftal is aan het begin van de avond geland op Schiphol... na een vlucht van ruim zes uur uit Qatar. Op Schiphol was er geen officiële ontvangst. Spelers en trainers stapten in twee bussen die hen naar een hotel brachten. Nederland komt weer in actie op 24 maart in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Dat is dan onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Het weer in het noorden en westen af en toe winterse buien met kans op gladheid. Op andere plaatsen bewolkt of nevelig en mogelijk mistig.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 Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Don't get better than, better than this Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Yo. dueño de la tela subió a Marte Y no me vení por telescopio Demasiado alto, ninguno lo copió Lo que los extraterrestres están haciendo, yo lo copio Te volviste loco, te fumaste un bate Tiene que respetar leyendas, son leyendas Pida perdón que su palabra que una mierda Tremendo guaremate, de tapa aguacate Dale una galleta a un general pa' que te mate ah, This shit right here Baby, this shit right here This that shit that I wanna hear of the year. Got me living on a top, top tier. Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Let the glass go clink, clink, cheers. We about to break the la la la la. I have the ba da ba da ba ba. We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah. Ah esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Ah, yeah. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. get better than, better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best palo de fósforo mojado, tú no prendes, tu mufi no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende, pa' tu toco un par y tienes que esperar diciembre. Diablo, que maldita olla caliente a presión marca royal. Yo tengo más grano con una lata de cuando le dé la goya que vengan toca el alto los de goya. I want this and nothing less. All that BS, but that to rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative step to the left, primitive step to the left. I'll be stepping right lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, mira. Ah, yeah. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it won't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Simply the best, simply the best, simply the best tonight I see the headlights shine down me I'm saying my last goodbye Live now forever It's now or never It's only a matter of time Just a matter of days Only a matter of time I'll never lose it It's only a matter of time Just a matter of days So for tonight the moment Stuur jullie allemaal fijne dagen en een